Robert Baltus met het NOS Journaal. De Amerikaanse luchtmacht heeft ISIS-troepen in het noorden van Irak gebombardeerd. De aanval bij de stad Erbil was volgens het Pentagon een reactie op de ISIS-beschieting van Koerdische troepen. Die waren gelegerd in de buurt van Amerikaanse militairen. Het bombardement werd uitgevoerd door twee Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Ze gooiden 500 ponders op een lanceerinstallatie van ISIS. Volgens een Koerdisch persbureau zijn er honderden strijders van ISIS omgekomen en gewond geraakt. Die aantallen worden nog niet bevestigd. Gisteren gaf president Obama toestemming voor luchtaanvallen op ISIS-troepen... om daarmee Amerikaanse militairen en christenen die op de vlucht zijn voor ISIS te beschermen. De leden van een team dat onderzoek deed naar de ramp met vlucht MH17 zijn terug. Een uur geleden landden ze vanuit Oekraïne in Eindhoven. De 135 deelnemers worden eerst gedebriefd. Hun computers worden onderzocht op kwaadaardige software. Er wordt rekening gehouden met spionage door Rusland. De experts die in Hilversum slachtoffers identificeren... hebben 650 DNA-stalen naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd. De identificatie zal nog een tijd duren. Eerder vandaag werd bekend dat inmiddels 23 slachtoffers van de ramp zijn geïdentificeerd. Het duurt nog weken voordat een beslissing komt over compensatie voor boeren en transportbedrijven. Ze lijden onder de importsancties op voedsel die Rusland gisteren afkondigde. Volgens Eurocommissaris van Landbouw moet de huidige situatie eerst grondig worden onderzocht. Volgende week bespreken landbouwdeskundigen van alle Europese lidstaten de problemen. Ze bekijken of producten die nu niet welkom zijn in Rusland ergens anders kunnen worden afgezet. De Nederlandse regering wil geen maatregelen nemen zonder de EU. Het weer geleidelijk breiden de buien zich over het hele land uit... en daarbij kan vanmiddag ook onweer gaan voorkomen. Het is 23 tot 26 graden. Morgenochtend regent het nog, maar smiddags breekt de zon door. Dan wordt het 23 graden. Dit was het Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Brugge 5 kilometer.